Daaruit zou zijn gebleken dat het niet om Nijmeijer gaat. Om er helemaal zeker van te zijn laat het Forensisch Instituut nog DNA-onderzoek doen. Het beraad van de CDA-fractie over het regeer- en gedoogakkoord duurt nu al meer dan 14 uur. De fractie kwam gisteren kort na het middaguur bij elkaar. De discussie lijkt zich weer toe te spitsen op de positie van de Kamerleden Ferrier en Koppejan. Van hen is bekend dat ze zeer kritisch staan tegenover samenwerking van het CDA met de PVV. Sinds enige tijd doet ook minister Eurlings mee aan het overleg. De VVD en de PVV deden veel korter over hun beraad. Die fractie stemde gistermiddag al, na een paar uur in met de afspraken van dinsdag. Ze hebben nog wel voorstellen voor kleine veranderingen... die mogelijk in de loop van de komende dag worden besproken met de informateur Opstelten. Als de CDA-fractie met de akkoorden instemt... zal zaterdag ook het CDA-partijcongres zich er nog over uitspreken. In de Champions League heeft FC Twente met 4-1 verloren van Tottenham Hotspur. De doelpunten vielen allemaal in de tweede helft. Tottenham scoorde twee keer uit een penalty. De enige treffer van Twente was van Chadli. In dezelfde groep won Inter Milaan met gemak van de Bremen. Het werd 4-0 dankzij drie goals van Samuel Eto'o en een doelpunt van Wesley Sneijder. In de stand in groep A staat Twente nu derde. Het weer. In de loop van de nacht breidt de regen zich uit over Zuidwest-Nederland. Overdag bereikt de regen ook het noordoosten. Het wordt 13 graden in het noorden en 17 in het zuiden.